Zolang die er niet is, is er geen geld voor het loon van honderdduizenden ambtenaren. Overheidsdiensten die als onmisbaar worden gezien blijven wel draaien, zoals het leger en de luchtverkeersleiding. De Republikeinen hadden de stemming gekoppeld aan het schrappen en uitstellen van delen van de zorgwet van president Obama. Iets meer dan de helft van de Nederlanders weet niet dat ze na hun 67ste jaar nog moeten doorwerken voor een pensioenuitkering. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de organisatie Wijzer in Geldzaken. De meerderheid weet niet dat de pensioenleeftijd meegroeit met de levensverwachting. Daardoor moet iemand die nu 25 jaar is waarschijnlijk doorwerken tot zijn 71ste. De uitgeprocedeerde asielzoekers die in de vluchtflat in Amsterdam zaten zijn daar vertrokken. Ze hebben de nacht doorgebracht in een cultureel centrum waar ze vanmiddag weg moeten. De eigenaar van de flat in Amsterdam-West eiste dat de asielzoekers daar vandaag weg zouden zijn. In de Amerikaanse staat Colorado zijn vijf wandelaars omgekomen toen ze werden bedolven onder rotsblokken. Een meisje van 13 raakte gewond. Eén persoon wordt nog vermist. De wandelaars waren op pad bij Mount Princeton. Vermoedelijk had de aardverschuiving te maken met de regenval van de afgelopen tijd. Lansingerland heeft grote bezwaren tegen de alternatieve Vira-plannen van staatssecretaris Mansveld. Door het schrappen van de Vira worden er oudere treinen ingezet tussen Brussel en Amsterdam en die maken meer lawaai. De gemeente vreest voor meer geluidsoverlast. Het weer, het wordt een droge en zonnige dag. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden. Morgen weinig verandering, donderdag en vrijdag bewolkt en regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen de West en Knopendiemen 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht over de A27, A12 en de A2. Door het ongeluk op de A1 loopt het ook vast op de A6 vanuit Lelystad tussen Almere Haven en Knopend Muidenberg 8 kilometer. A7 hoort richting Zaandam tussen de afrit Hoorn en de afrit Weidewormer 9 kilometer. Verderop op de A8 voor knooppunt Koenplein 7.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 just feel like about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's nine and a broken fuse. Since he walked through that classroom door. He's all over primetime news. Mary's got the same size hands as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints that meant Chinese theater. fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away. If I would've been it wouldn't have maybe called the spot. He might have stayed at home playing angry chords on his guitar.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 I'm to say, alright. And say, Ooh, uh, and say, alright. And say, do do do do do do do, take it over. Yeah, yeah, yeah. Y'all ready to have a good time out there, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen. JT. <laughs> Tennessee kids. Alright. Let your hair down, man, Take back the night. Take back the night. Take back the night. Ooh, we don't know when the sun is rising Take back the night. The right, then raise your glass and let's take back the night. Take back the night. they gon' try to shut us down say, alright, and the horn say.